te met het NOS Journaal. De vakbonden zijn teleurgesteld over de forse reorganisatie bij KPN. Het telecomconcern maakte vanochtend bekend dat er de komende jaren 4000 en misschien wel 5000 banen verdwijnen. De winst bij KPN valt tegen omdat mensen minder mobiel bellen en sms'en... en meer gebruik maken van de apps op hun smartphone. De bonden betwijfelen of zo hard ingrijpen wel nodig is... omdat KPN nog steeds veel winst maakt. Op de beurs staat het aandeel KPN zo'n 7% lager. Het gebied waar de brandweer vanwege de droogte extra alert is, is uitgebreid. Gisteren was de code oranje al afgekondigd in grote delen van het oosten van het land en Utrecht. Nu zijn daar ook het Gooi en het noorden van Limburg bijgekomen. In die gebieden mag geen tuinafval worden verbrand en mag er in de natuur niet worden gerookt en gebarbecued. Er is veel mis met de hygiëne in verpleeghuizen. Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat in 4 op de 10 instellingen patiënten het risico lopen op een infectie. Vloeren plakken, er hangt een urinelucht, personeel was zijn handen niet goed en washandjes met ontlasting worden bij de gewone was gedaan. Branchevereniging Actis denkt dat het gebrek aan hygiëne onder meer komt doordat medewerkers mogelijk onvoldoende geschoold zijn. De Nationale Ombudsman onderzoekt klachten over het fotograferen door de politie van voetbalsupporters bij stadions. Hij wil weten wat er met de foto's gebeurt en waar persoonsgegevens van supporters worden opgeslagen. Verschillende supportersverenigingen hebben aangeklopt bij de Ombudsman. Ze vinden dat de acties beperkt moeten blijven tot een kleine groep raddraaiers. De werkloosheid is in maart met 5000 gedaald. Er zijn nu 395.000 mensen zonder werk in Nederland. Met een percentage van 5,1 heeft Nederland de laagste werkloosheid in Europa. De grootste daling van de werkloosheid deed zich voor bij jongeren onder de 25 jaar. Het weer nog vanmiddag vooral in het zuiden stapelwolken een kleine kans op een bui. Temperatuur 20 graden in het noordwesten, 26 graden in het zuidoosten. Morgen meer kans op een bui, het wordt wel iets warmer. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Gooimeer en Muiden staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A4 daarna Amsterdam staat voor Wouden 3 kilometer na een aanrijding. Daar is de weg weer vrij. Op de A12 daarna Utrecht staat voor knopen Lunetten 5 kilometer file. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg.